uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. President Trump maakt een einde aan de bescherming van mensen die als kind illegaal met hun ouders naar de VS zijn gekomen. Zijn voorganger Obama had bepaald dat zij niet mochten worden uitgezet. Maar volgens de regering Trump is de regeling in strijd met de Amerikaanse grondwet. In de VS wonen zo'n 800.000 zogenoemde dreamers... mensen die dus al sinds hun kindertijd illegaal in de VS wonen. Minister Blok van Veiligheid en Justitie laat geen onderzoek doen naar de coöperatie Laatste Wil. Die biedt leden een conserveringsmiddel aan waarmee ze hun leven kunnen beëindigen. Blok zei in het Vragenuur in de Tweede Kamer dat in het wetboek van strafrecht staat dat iemand die hulp geeft bij zelfdoding strafbaar is. Volgens hem moet het OM daarom beslissen of het tot vervolging overgaat. De man die vorig jaar met zijn hoogwerker een treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte, wordt vervolgd. Bij de botsing ontspoorde de trein, waarbij de machinist om het leven kwam en zes mensen gewond raakten. Het OM verwijt de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij niet goed heeft nagegaan of hij met zijn langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken. De fusie tussen de twee academische ziekenhuizen van Amsterdam mag doorgaan. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt geeft toestemming voor het samengaan van het AMC en het VU Medisch Centrum. Volgens de toezichthouder valt er na de fusie nog steeds genoeg te kiezen wat betreft ziekenhuizen in Amsterdam, ook op het gebied van complexe behandelingen. Het AMC en het VUMC willen volgend jaar fuseren. En wielrenner Wilco Kelderman staat na een goede tijdrit in de 16e etappe van de Ronde van Spanje weer op het podium. Kelderman eindigde na 40 kilometer als tweede en staat nu derde in het algemeen klassement. De tijdrit van vandaag werd gewonnen door rode truidrager Chris Froome. Het weer. Vannacht en morgenochtend vallen er buien. Morgenmiddag wordt het grotendeels droog, met wat zon. Wel flink wat wind, bij een graad of 18. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 20 minuten op onthoud. A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 20 minuten.